van 12 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Nederlandse Rode Kruis laat alarm vanwege het enorme tekort aan medische hulp voor Syrië. De organisatie begint een inzamelingsactie om medicatie en voedsel naar de conflictgebieden te kunnen brengen en meer mobiele klinieken op te bouwen. Ook ondersteunt het Rode Kruis bestaande ziekenhuizen met medisch personeel. Het Rode Kruis verwacht dat er zeker 40 miljoen euro extra nodig is om genoeg voorraden naar Syrië te kunnen brengen. Hotelketen Bastion had zich niet aan alle hygiëneregels, zeggen medewerkers tegen 1 Limburg. Volgens het personeel loopt er ongedierte door de keukens en restaurants. Er zou gesjoemeld worden met eten dat over de datum is... en koks zouden niet de juiste diploma's hebben. Verder zeggen medewerkers dat Bastion zich niet houdt aan de wet... bij het uitbetalen van loon. De directie ontkent de slechte hygiëne bij het bedrijf... en zegt dat ze zich aan alle regels houden. D66 vindt dat het volgende kabinet moet zorgen dat iedereen een vaste baan kan krijgen. Partijleider Pechtold zegt dat Nederland geen land moet worden waarin je alleen een vaste baan kunt krijgen als je een universitair diploma hebt. Volgens D66 is het aantal vaste banen in 10 jaar tijd met een half miljoen gedaald. Het afgelopen jaar was bijna vier op de vijf banen een tijdelijke of uitzendbaan. Volgens Pechtold is er sprake van een tweedeling op de arbeidsmarkt... waarbij vooral mensen onder de 45 jaar en lager opgeleiden... geen vast contract meer kunnen krijgen. De Turkse geheime dienst heeft de Duitse inlichtingendienst om hulp gevraagd... bij de opsporing van aanhangers van de islamitische geestelijke Fethullah Gulen. Het Duitse weekblad Der Spiegel schrijft dit op basis van documenten die ze hebben ingezien. Volgens de Turken zijn de Gulenisten naar het buitenland gevlucht... na de mislukte staatsgreep van vorige maand... De Turkse ambassadeur in Nederland verwacht dat Turkije ook Nederland zal vragen om te helpen met het aanpakken van de aanhangers van Gulen. Het weer, is gedeeltelijk zonnig met ook een enkele bui, vrij veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Morgen meer buien en een graad of 19. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Muiden-Oost 3 kilometer. Hij heeft te maken met werkzaamheden. De vertraging is net aan 5 minuten. En op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij Utrecht-Leidse Rijn 8 kilometer. Daar is de vertraging bijna een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie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 你的爱。 De zoute zee slaakt een diepe zilte zucht Boven het vlakke land trilt stil de warme lucht Hey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 I'm the good.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 my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'm I like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, in New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. cafe. Let's go on subway. Take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes. Sneakers looking fresh to death. I'm loving no show toes. Walking out. Everybody gonna say UK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 hotel.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 y hacer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 hacer burbujas.